Hou hem in de lucht, hou hem in de lucht. Jij bent als een zonnetje dat houdt ons op de been. Hou hem in de lucht, hou hem in de lucht. Want ben je in de eten, dan luistert iedereen. Hij deed nooit een vlieg en ieder mocht hem graag. Maar hij was pirat. ja zo noemt men dat vandaag. Hij was al drie keer door de smeres gepaard. Dat kwam op de voorpagina van de krant. Zijn vriend Hij was west en bij op de band. In Noord, West, Oost en Zuid zingt iedereen nu luid. Hou hem in de lucht, hou hem in de lucht. Jij bent als een zonnetje dat houdt ons op de been. ben je in de eten, dan luistert iedereen. Maar eens hoorde hij heel dichtbij en in de straal. Remmen die gierden, helaas het was te laat. Een knal, een angstkreet om hulp en van pijn. Geen dokter te zien ja, zo gaat dat heel vaak. Toen klonk op de zender de eterpiraat. Hij smeekte om hulp en het was klaar. Een dokter kwam eraan en het is goed gegaan. Hou hem in. bent als een zonnetje dat houdt ons op de been. Hou hem in de lucht, hou hem in de lucht, want ben je in de eten, dan luistert iedereen.